Nederland heeft een geavanceerde digitale economie... waardoor die in de lucht gehouden kan worden terwijl mensen vanuit huis werken. Ook heeft ons land volgens de onderzoekers vaardigheden en opleidingen... voor de toekomstige arbeidsmarkt en daarnaast goede sociale voorzieningen. Nederland kan een lockdown daardoor goed aan... en de verwachte economische opleving is groot, concluderen de onderzoekers. Aankomend president Joe Biden heeft Pete Buttigieg gekozen als zijn minister van Transport. De 38-jarige Buttigieg was ook presidentskandidaat en dus een voormalige concurrent. In een persbericht omschrijft Biden hem als een patriot en een probleemoplosser... die alles in zich heeft om een van de belangrijkste posten in Bidens kabinet te vervullen. Biden wil miljarden gaan investeren in de Amerikaanse infrastructuur. Reisorganisatie Koepel ANVR is niet blij met de opmerkingen van premier Rutte... om in ieder geval tot half maart geen vakantie meer te boeken naar het buitenland. Volgens de ANVR moet iedereen vijf weken dicht... maar gaat de reisbranche 13 weken op slot. Omdat geen enkele branche dat volhoudt... verwacht de ANVR overheidssteun voor reisorganisaties. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een meerjarig contract getekend bij muziekdienst Spotify. Ze gaan voor het bedrijf onder meer podcasts maken. De eerste is nog voor het einde van het jaar te beluisteren. Waar de podcasts over gaan is nog niet duidelijk. Ze willen hoopvolle verhalen maken met inspirerende gasten, staat in het persbericht van Spotify. In september sloten Harry en Meghan ook al een meerjarig contract met Netflix. Het koppel gaf begin van dit jaar aan dat ze niet meer volledig voor het Britse Koningshuis willen werken. Ze wonen en werken nu in de Verenigde Staten. Het weer vannacht op veel plaatsen dichte mist met lokaal minder dan 200 meter zicht. Het is 2 tot 5 graden. De mist kan lang blijven hangen. Waar de zon doorbreekt kan het in de loop van de dag 9 graden worden.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 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. tearing me down, tearing me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Forgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go.